mij op mijn eigen moest Eerst nog naar de winkel, wat skippen die maar ik had. En net dat ik wat neder had, had het weer mij te maken. Het dikke volle magnetisch heel ver, ik kon aan Matjan. Wanken achter de kassa. машина цедриш, така сама тикта. maar wordt diep in karen, donder gauw net dag. Ik kost een rij van je daar verloek ik mij weer om. Ik was ze vol Var það snetur sissum, knekk harfa bröð